René van Brakel met het NOS-journaal. Tijdens de nummer 112 is iemand door hartfalen om het leven gekomen. Donderdagnacht konden 164 mobiele bellers geen contact krijgen. In één geval bleek dat iemand is overleden. De beller kreeg na vier minuten pas contact met de alarmcentrale... en een ambulance was pas negen minuten later ter plaatse. 112 lag eruit door werkzaamheden aan het netwerk van de politie. De agenten die in Rotterdam op straat een man had geschopt wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de agenten volgens de regels gehandeld. Een voorbijganger had de arrestatie gefilmd. Er was te zien dat de agenten de man in zijn kruis schopten. Uit onderzoek van het OM blijkt dat de man daarvoor de agenten had geslagen en zich had losgerukt van zijn handboeien. De aangifte van de man tegen de agenten is geseponeerd. Nederland is uit de recessie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gegroeid met 0,3 procent. Eerder werd nog uitgegaan van een lichte krimp. De positieve bijstelling komt doordat de overheid meer geld heeft uitgegeven dan het CBS bij de eerste berekening had verwacht. Dat Nederland uit de recessie is, betekent nog niet dat de crisis voorbij is. In het ziekenhuis van Vlissingen heeft een man van 56 vanochtend medewerkers met een mes bedreigd. Ook agenten die door het ziekenhuispersoneel waren gewaarschuwd werden bedreigd. Die trokken daarop hun pistool, maar konden de man met pepperspray overmeesteren. Waarom de man in Vlissingen zo agressief was, is niet duidelijk. Het gratis dagblad Metro verschijnt de eerste twee weken van augustus niet. De krant houdt dan een zomerstop, omdat alle regio's van Nederland tegelijk in de eerste helft van augustus vakantie hebben. Er reizen dan minder mensen met het openbaar vervoer, waardoor de gratis krant minder aantrekkelijk is voor adverteerders. Het weer zonnig, maar ook af en toe wolkenvelden. Tussen de 17 en 22 graden is het vanmiddag. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later droger en mogelijk wat zon. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.